Kees Groot met het NOS-journaal. De beoogde nationale ombudsman Guido van Boerkom snapt dat de Tweede Kamer zijn benoeming uitstelt. Hij kan zich dat goed voorstellen gezien de commotie van de afgelopen dagen. Hij schrijft dat hij een ombudsman wil zijn voor alle inwoners van Nederland. Van Boerkom maakte vier jaar geleden een discriminerende opmerking over Marokkanen. Kamerleden twijfelen aan zijn geschiktheid en willen een gesprek. Er zijn geen bankafschriften meer van de deal tussen voormalig officier van justitie Fred Teven en drugshandelaar Kees H. Dat schrijft minister Opstelte aan de Tweede Kamer. Volgens deskundigen was er sprake van een witwasoperatie. Opstelte ontkende dat en beloofde dat hij zou zoeken naar documenten over de schikking. Nu blijkt dat er geen administratie meer van is. Na de VS heeft ook de EU zijn steun uitgesproken voor de nieuwe Palestijnse regering. De EU noemt de regering die wordt gesteund door Fatah en Hamas een belangrijke stap in het proces van Palestijnse verzoening. Israël boycott de coalitie omdat Hamas wil dat de staat Israël wordt opgeheven. Volgens de EU erkent de nieuwe Palestijnse regering wel het bestaansrecht van Israël. In Parijs zijn twee mannen die een Nederlandse homo mishandelden... veroordeeld tot celstraffen van een jaar en anderhalf jaar. De twee sloegen de Nederlander vorig jaar april... toen hij met zijn vriend terugkeerde van een feest. De volgende dag zette hij een foto van zijn zwaar gehavende gezicht op Facebook. In Brazilië is een Nederlander veroordeeld voor het doden van zijn zoontje. Hij kreeg van de rechter 17 jaar en 4 maanden cel. Daarbovenop kreeg hij nog ruim 2 maanden vanwege de mishandeling van een andere zoon. Buren hadden de politie gewaarschuwd toen ze kindergeschreeuw hoorden. De politie trof een dode jongen van drie aan en een jongetje van vijf dat ernstig onder voet was. Het weer wisselend bewolkt en af en toe een bui. Morgen meer buien bewolkt en 17 graden. Donderdag wat meer zon en vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Show. Dit is Erwin de Hart van de ANWB staat in totaal nog 100 kilometer in heel Nederland. Het was een minder drukke avondspit dan gebruikelijk op dinsdagmiddag. De A22 Velzen richting Beverwijk is afgesloten door een kapotte auto voor de Velsen-tunnel. Verkeer richting Alkmaar kan omrijden via de A9 via de Wijkertunnel. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Knoopert Prins Klausplein en Dorp. Daar is na een ongeluk de weg weer vrij. Op de A5 de Westrandweg richting Haarlem 3 kilometer nog steeds bij de aansluiting met de A10. Op de A9 Amsterveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en de afrit Haarlem-Zuid 3 kilometer file. A10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad. 3 kilometer tussen afrit Haarlem en Knoop het Koenplein. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat 3 kilometer bij Nieuwebrug. Een kapotte vrachtwagen op de A15 Rotterdam richting Europoort zorgt voor 5 kilometer file tussen Hoogvliet en Spijkenisse. De rechterrijstrook is dicht. Op de A16 Rotterdam richting Breda 3 kilometer bij de randweg Dordrecht. A20 Hoek van Holland richting Gouda 4 kilometer tussen Schiedam en Knopen 5 kilometer op de A20 richting Gouda bij Moordrecht.